uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Deen een op de drie werkplekken in de bagagekelder van Schiphol heeft nog altijd geen teelhulp, meldt de regionale omroep NH. De luchthaven had de ambitie om voor eind april overal zo'n teelmachine neer te zetten, maar dat blijkt te ambitieus, zegt de luchthaven. Volgens Schiphol komt dat omdat de robots op maat gemaakt moeten worden en dat kost meer tijd. Bagagemedewerkers op Schiphol moeten veel tilwerk doen en hebben daardoor vaak klachten aan hun rug, schouders en nek. Vorig jaar concludeerde de arbeidsinspectie nog dat het bagagewerk nog steeds te zwaar is. GroenLinks PvdA wil dat de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal 16 euro per uur moeten gaan verdienen. De fractie gaat proberen om daar een meerderheid voor te krijgen in de Tweede Kamer... bij de behandeling van de voorjaarsnota. Die staat gepland voor begin juni. Volgens GroenLinks PvdA werken op dit moment zo'n 60.000 mensen in de zorg... voor minder dan 16 euro per uur. De linkse combinatie vindt dat te weinig voor het belangrijke werk dat ze doen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Een Nederlandse vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij een moordaanslag op een Spaanse politicus. Het gaat om de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Er werd in november vorig jaar neergeschoten, maar overleefde de aanslag. De Nederlandse vrouw zou de aanslag hebben gefinancierd en voorbereid. Ze is in Nederland opgepakt. In New York hebben politieagenten de campus van de Columbia University betreden. Studenten bezetten daar sinds begin deze week een pand van de universiteit. Ze protesteren tegen de oorlog in Gaza en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De meeste agenten droegen een helm en sommigen hadden een zware betonschaar en handboeien bij zich. Tientallen demonstranten werden even later gearresteerd en van de campus in New York afgehaald. Het weer in het westen nog regen met flink wat onweer.